Hij overleed kort na drie uur Nederlandse tijd in de gevangenis van Virginia door een dodelijke injectie. Mohammed doodde zeven jaar geleden in de buurt van de hoofdstad Washington en in de staten Virginia en Maryland willekeurig tien mensen. Hij pleegde de moorden samen met een minderjarige. Deze destijds 17-jarige Boyd Malvo werd eerder al veroordeeld tot levenslang. Advocaten van Mohammed vinden dat de man is geëxecuteerd die geestelijk ziek is. en zou aan een posttraumatisch stresssyndroom lijden dat hij had opgelopen in de Golfoorlog. Door een storing zitten in Brazilië miljoenen mensen zonder stroom. Onder meer in de twee grootste steden van het land, Rio de Janeiro en Sao Paulo, is geen elektriciteit. Er zijn problemen bij een waterkrachtcentrale, waardoor verschillende elektriciteitsgeneratoren zijn uitgevallen. De stuwdam levert een vijfde van de elektriciteitsvoorziening in Brazilië. In Sao Paulo kwamen tienduizenden mensen vast te zitten doordat de metro's niet meer reden. De minister van Energie zei dat de waterkrachtcentrale mogelijk is uitgevallen door een storm. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. De Verenigde Naties hebben 18 juli uitgeroepen tot Nelson Mandela-dag. Algemene vergadering van de VN wil met deze speciale dag aandacht vragen voor Mandela's inspanningen voor de wereldvrede. Voor 18 juli is gekozen omdat Mandela op die dag jarig is. Het voorstel voor een internationale Mandela-dag kwam van de Zuid-Afrikaanse ambassadeur bij de VN. Voor de VN-vergadering omschreef hij Mandela als iemand die zijn leven in dienst heeft gesteld van idealen waarvoor de VN is opgericht. De nu 91-jarige Mandela zat tijdens de apartheid 27 jaar gevangen. Na de verkiezingen van 1994 werd hij de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Het weer vannacht vooral in het noorden van tijd tot tijd regen. Overdag breekt in het zuiden af en toe de zon door, maar er blijft overal kans op wat regen.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 ZFM. and for